groen.nl Info en hits. Oh yeah! love Wow. FM. En allemaal weer een heel fijne zaterdagavond gewenst. Iets over vijf vandaag een speciale uitzending. Het eerste uur is gewoon. Gewoon langs HTM Funk Night. En in het tweede deel van dit programma hebben we een live optreden van Imagination. En wel uit 1982. Van zeer goede BBC-kwaliteit, zeg maar. Maar zoals gezegd, dit is tot 7 uur. straat FM. Funk Night. pass me by. There's reasons that come immediately to mind. One is I like to have you. Two is I love your face. The third one is irrelevant, cause there's no time or place. Cover There's no other girl like you, and you know you you knocks me off my feet. I can't be without you, girl. You know you're so fine. You stay on my mind. There's no other girl like you, and you know you dat was Network. En hier is Dr. Perry Johnson. Kick it out. in het tweede uur hebben we natuurlijk het live optreden 1982 van Imagination. Luisteren dus. Langs we een Funk Night tot 7 uur op deze zender. number one host from coast to coast. Just one needs one Come on, party people, let me hear you shout. Kick, kick, kick, kick, kick it out. is over. He's us out. For goodness sake, he gives a daily wake. About this, there is no doubt. To check it out, he'll watch your back, tighten up your slack, he'll help you reach your goal. He's always acting as a matter of fact to satisfy your soul. Just one it up. Come on, party people, all you girls and boys. Say, kill that noise. Come on, party people, let me hear you shout. Oh, Kick, kick, kick, kick, kick it like some rain must fall to make his followers grow. Your karma reflects the solar aspect. As above, it is below. Happiness is the state sublime our hearts do beg to feel. When Gabriel blows, now is the time. It'll open up the seventh seal. Peace and love is the master plan unfolding before our eyes. A paradise so sweet and nice on earth and in our lives. Come on, party people, let me hear you sing. You do it from the gut. Oh. Cut, cut, cut, cut, cut it out. Come on, party people, all your girls and boys. Say, kill that noise. Hey, party people, let me hear you shout. stop loving, the world would stop. I said the world would stop. And you know that it would, boy. En daarna zijn we terug naar het nieuws van 6 uur. Met onder andere een special, een live concert van Imagination. Tot zo. Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het Nieuws. Luchtvaartmaatschappij KLM probeert met man en macht alle vandaag opgelopen vertragingen door de stakingen op Schiphol weg te werken. Vanavond vertrekken er nog geannuleerde of uitgestelde vluchten en een aantal reizigers kan morgen pas weg. De staking onder bagage- en vrachtmedewerkers voor betere lonen zorgde er vanochtend voor dat er tientallen vluchten werden geschrapt. Ook passagiers van inkomende KLM-vluchten merkten het. Ze moesten uren op hun bagage wachten. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn zeker vijf mensen gedood en tenminste 18 verwond, al dus de kabinetschef van de Oekraïense president Zelensky op Telegram. Hij schrijft dat het dodental waarschijnlijk nog hoger zal uitvallen. De raketaanval zou in elk geval een appartementsgebouw van 14 verdiepingen hebben getroffen. De bewoners ervan proberen in alle weg te komen. Rusland heeft voorlopig nog niet gereageerd op de berichten. Op een plek waaruit pijpleidingen illegaal olie wordt afgetapt en geraffineerd bij de Nigeriaanse stad Imo zijn zeker 80 verbrande lichamen gevonden. Bijna 50 mensen moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Veel Nigerianen zien zich door armoede en werkloosheid gedwongen om illegaal pijpleidingen af te tappen. Maar het provisorisch koken van ruwe olie om er brandstof uit te destilleren zorgt voor uiteenlopende gezondheidsklachten, net als enorme milieuschade en ongelukken waarbij doden vallen. En de Japanse kustwacht zoekt een rondvaartschip met toeristen dat bij het noordelijk eiland Hokkaido in moeilijkheden is geraakt. De kapitein ervan gaf via zijn radio door dat de boot omsloeg en dreigde te zinken, maar sindsdien is het radiocontact verbroken. Alle 24 passagiers, inclusief twee kinderen en ook de personeelsleden, droegen zwemvesten. De Japanse reddingsdienst zoekt met vijf boten, een vliegtuig en een helikopter. Het weer het is overwegend helder, maar in het zuiden wisselend bewolkt. Het koelt vannacht af naar 6 tot 10 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgen is er veel zon bij 12 tot 18 graden en s'avonds is er kans op een bui. Tot zover het radionieuws. In 15 seconden Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel. Zeg je Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel, dan zeg je kozijnen, deuren, dakkapellen, erkers, metselwerken, renovatie, interieurbetimmeringen, garages, aanbouwen, schouwen, haarden, eigenlijk alles waar een vakman aan te pas komt. Kortom, rozenbrandtimmerwerken.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden? Voor bijzondere tuinmeubelen van de merken Beach 7 en Ginjo, plus goed advies, ga je naar Tuintrend Waalwijk. Tuintrend Waalwijk is het tuinexperience centrum waar je de laatste trends op het gebied van tuinmeubelen kunt bekijken en shoppen. Ook vind je er de mooiste aluminium terrasoverkappingen. Laat je inspireren en bekijk de collectie alvast op tuintrend.nl. Oh, wat gaaf! En uit voorraad leverbaar. Bierman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht? Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs. Dat klinkt goed. Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten. Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk? Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl omdat het echt, echt, ik bedoel echt schoon moet zijn Bezoek de particuliere en zakelijke bereider De Uitblinker in Waalwijk. Zij zorgen ervoor dat uw auto, boot, camper, caravan, oldtimer, leasewagen, bedrijfsauto of vrachtwagen er weer als nieuw uitziet. Zij verzorgen maatwerk, van kleine opfrisbeurt tot het compleet showroomstaat opleveren van uw voertuig. De Uitblinker in Waalwijk. Als het echt schoon moet zijn. Van Andelstraat 13 in Waalwijk. Of kijk op deuitblinker.nl. Funk Night concert van Imagination starten we over een minuutje of acht. Het duurt maar 15 minuten, dus vandaar beginnen we met deze heerlijke plaats van Clint Jones in The Heat of the Night. De Langstraat FM Funk Night. Thank beetje in moesten crossen en knippen, maar het is toch voor elkaar gekomen. klaar met een koffiemachine die niet werkt en niemand die het oplost?